39 jaar geleden was dit een hit voor teeth in See the Sun in 1977 en het is deze week de Elspraat. De kopjes en de borden, de karat. wij weg, jij was Welkom vrienden en vriendinnen van de Alfa hier bij Radio Els 558. Het is vandaag dinsdag 5 april van het jaar des Allas 2016. En nou zijn we weer tot de klok van een uur of zeven zo ongeveer. Net hoe het een beetje uitkomt met de muziekjes natuurlijk en met het nieuws hè, om zeven uur. En we gaan weer eh, lekker muziek draaien vanavond. Ja, ik moest nog even rennen en vliegen, want ik had nog even wat elders verplichtingen. Dus ik kwam hier pas om, eh, nou wat zal het verreed zijn. Els, ik zit geloof ik net eh, twee minuten op de stoel of zoiets. Hè? Ja, dus Els heeft even de uuropener gestart en zo konden we toch op tijd beginnen. We hebben natuurlijk de bekende dingetjes en natuurlijk muziek van Simply Red, van de Robert Gray Band, van Bugs Fizz, van Elton John, van Petula Clark. Dat is het weerlijk voor vandaag. De Rubettes maar weer eens opgezocht. Asia, Sandy Coast, Doe maar, kom ook maar weer eens een keertje voorbij. De Beach Boys, A Survivor. Dat is de derde plaat. Dat kan wel vast verklappen met Burning Heart. Vind ik zelf trouwens wel echt een mooi nummertje. En we beginnen zoals gebruikelijk met eh, een plaat van 50 jaar geleden. We gaan naar 1966 met de JJ's en de Bald Headed Woman. make me mean, yes, Lord, it make me mean. Well, I don't want no bald-headed woman. It'll make me mean, yes, Lord, it make me mean. Well, I don't want no sugar in my coffee. It'll make me mean, yes, Lord. van. Ik wil geen suiker in mijn koffie, wilde word ik gemeen van. The Bad-Headed Woman, een heel apart plaatje vind ik zelf. En ik herken het nog wel. Het waren de JJ's uit 1966. Er staat 333 kilometer file over 75 files verdeeld. En een van de langste staat op de A2 Utrecht. Zet over een bos 13,4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Evendingen en Waardenburg. Dit is Radio Els 558 met Ferry den Hartog. 24 uur per dag. Radio Els. en Burning Heart uit 1986 hier bij Radio Els 558 via het wereldwijde web www.radioels558.nl op de middengolf op de 1512 kHz in het oosten van het land en soms in het topje van Nederland op de 105.4 FM. Het was vandaag trouwens wel lekker weer. Ik heb weer het gras gemaaid vanmiddag. Ja, het was gewoon heerlijk in het zonnetje. Vanmorgen zag het er niet zo naar uit, maar het werd later op de dag gewoon prachtig lekker voorjaarsweer. En je merkt het zo goed, want die temperaturen gaan toch wel omhoog hoor. Je merkt het gewoon en de zon krijgt ook steeds meer kracht en dan hebben we gewoon zin in de zomer. Een Roemeens koppel heeft voor 700 euro aan condooms, glijmiddel en massageolie gestolen uit de supermarkt in de Belgische plaats Tertre. De vrouw had de gestolen spullen verstopt in haar tas en onder haar kleding. Dit werd echter opgemerkt door een medewerker van de supermarkt die de politie inschakelde. Toen de politie ter plaatse was, probeerde ze al haar zakken leeg te maken. De vrouw bleek naast de condooms, het glijmiddel en de massageolie ook nog kauwgom te hebben gestolen. In totaal probeerden ze voor een bedrag van 700 euro producten uit de winkel te stelen, zegt een medewerker van de winkel. De vriend van de vrouw had geen gestolen spullen op zak en schoof alle schuld af op zijn vriendin. Toch zijn zowel de man als de vrouw opgepakt en is hun auto in beslag genomen. Ja, het zal je maar gebeuren. Maar je vraagt je af, wat moet je met zoveel condooms <laughs> voor 700 euro? Ongelooflijk. Hier zijn de Beach Boys uit 69 en I Can Hear Music. This is the muziek hoor. Ja, 24 uur per dag bij Radio Els 558. Je hoorde de, de Beach Boys uit 1969 en I Can Hear Music. Een lekker sopje. Wat goede muziek. En je hebt de afwasshow. Radio Els 558. dat de kinderen nog opgevoed werden. Hè? Ja. <laughs> Doe maar uit eh, 1983 en pa, Dat was destijds een eh, nummer 1 hit in de top 40. En als ik uit mijn hoofd zeg, stond hij daar binnen twee weken in. Maar Doe was in die tijd natuurlijk razend populair bij de jeugd. Radio Els 558. Informatie. Een stewardess van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines heeft maandag een vol vliegtuig op de landingsbaan van Houston via de noodglijbaan verlaten. De vrouw zette de noodmaatregel in werking en gooide haar tas uit de deur bij de cockpit om vervolgens naar beneden te glijden. Eenmaal beneden pakte de stewardess haar tas en ze liep weg. Volgens ons heeft ze de glijbanen expres uitgegooid, stelt een woordvoerder van United Airlines. Het vliegtuig werd maandag kort onderzocht en kon vervolgens verder vliegen. De stewardess is geschorst. De Boeing 737 was eerder met 159 passagiers en 6 bemanningsleden opgestegen uit Sacramento, de hoofdstad van de Amerikaanse staat California. Oh, dit zijn mooie geluiden van de Sandy Coast uit 1973. Weer eens een oudje opgezocht. Hier is Blackbird Jungle Lady. op de Facebookpagina van meneer Bank dat daar de gasdruk een beetje te hoog is, als ik het goed begrepen heb. Ja, dat heb je als je een show maakt en je geeft, blijft maar gas geven, gas geven. Daar loopt de druk veel te veel op natuurlijk. En dan moet je met een netwerk weer de bellen en die stuur je dan weer daar naartoe en van het kastje naar de muur, zoals dat heet. Blackbird Younger Lady van de Sandy Coast uit 1973. Zit je aan de warm hop, dan wens ik je smakelijk eten. Ben je al aan het afwassen, dan wens ik je daar natuurlijk ook veel plezier mee. 24 uur per dag, Radio Els 558. so bad to you. One thing I said that I would never do. A look from you and I would fall from grace, and that would wipe the smile right from. together songs unsung was holding the charm for you. You can't concern yourself with bigger things. You catch a pull and ride the dragon's wings. Cause it's the heat of the moment. The heat of the moment. The heat of the moment. of the Moment van Asia. Wat een harde muziek hier in de Show. Zijn jullie niet zo gewend, maar het, moet wel eens een keertje kunnen natuurlijk. Je Asia uit 1982. Europeanen geven jaarlijks zeker 24 miljard euro uit aan drugs. Dat staat in een dinsdag gepresenteerd rapport van Europol en het Europese Drugskenniscentrum EMCDDA. Ja. Cannabis, cannabis is met 38% de meest verhandelde druk, gevolgd door heroïne 28%, cocaïne 24%, Afmetaïne 8% en ecstasy 3%. Circa 22 miljoen volwassenen in de EU hebben de afgelopen jaar hash of marihuana gebruikt en 1% van de 500 miljoen Europeanen doet dat bijna dagelijks. Hoewel deze softdrugs steeds sterker worden, zijn de prijzen de afgelopen jaar nauwelijks gestegen. Nou, ik heb hier ook wel een mooie druk voor hoor, uit 1974. Wat een kneten van de hit was dat destijds. Het is natuurlijk de Rubets of de Rubets zoals de Engelsen zeggen. Hier is Sugar Baby Love. 40 jaar geleden. En dan gaan de herinneringen terug naar die zomer van 1974. Die prachtige zomer die zo heel droevig eindigde met het verdwijnen van Radio Veronica, Radio Noordzee natuurlijk. En dit was in de laatste top 40 een van een grote hits. De Rubets en Sugar Baby Love. En daar is Els met de eh, rum en de chocolademelk. Dus dat betekent dat het hier weer tijd voor is. Els, je hebt de radiotaart aanstaan, want ik hoor mezelf een beetje eh, rondzingen. Ja, ik, ik, geloof niet dat de luisteraars er last van hebben. we gaan terug in de tijd. Het is vandaag 5 april en dat is de 96e dag van het jaar. En er komen er nu nog 270. Wat gebeurde er vandaag allemaal in het verleden? De Nederlandse zeevaarder Jacob Roggeveen ontdekt in 1722 vandaag Paaseiland. En in 1963 laat prinses Marijke haar naam veranderen. Ze heet voortaan prinses Christina. 1959 vindt de eerste uitzending plaats van het programma Sport in Beeld op de Nederlandse televisie. En dat is de voorloper van Studio Sport. 1985, honderden radiostations over de hele wereld draaien op hetzelfde moment de plaat We Are The World. Met de verkoop van de plaat worden mensen geholpen in hongerend Afrika. 1955, Winston Churchill treedt vandaag af om gezondheidsredenen als premier van het Verenigd Koninkrijk. En in 1990 vandaag de Belgische koning Boudewijn treedt 48 uur af. Hij doet dat om een abortuswet niet te hoeven tekenen waar hij niet achter kan staan. En daarna trad hij gewoon weer aan. Zo doen ze dat in België. 1896 vandaag, opening van de eerste moderne Olympische Spelen in Athene, Griekenland. Zie, ook 6 april, ja, nou ja, daar kijken we niet naar dan. 1978, het Nederlands voetbalelftal wint vandaag in Tunis met 4-0 van Tunesië in de voorbereiding op het WK voetbal 1978 in Argentinië. Debutant Dick Nanninga scoort twee keer. Andere debutanten zijn Arnold Muren en Piet Wilschut. 1923. Firestone Tire and Rubber Company in Ohio, Amerika begint met de productie van de luchtband. Ja, toen begon dat allemaal, hè. Kon je je band oppompen. 1962. Na bijna vier jaar boren, na bijna vier jaar boren ontmoeten Zwitserse en Italiaanse arbeiders elkaar onder de Sint-Bernard. Jawel. In maart 1964 wordt de grote Sint-Bernard-tunnel voor auto's geopend. En dan gaan we eens kijken wie er allemaal jarig en geboren zijn vandaag op deze 5 april. Dat was in 1886. Willy Derby was een Nederlands zanger, overleed in 1944. Bette Davis, natuurlijk nog wel bekend, hè? Amerikaans filmactrice. Zij zag het levenslicht in 1908, maar is natuurlijk inmiddels al overleden. Dat gebeurde in 1989. En Barend Biesheuvel werd vandaag geboren in 1920 een Nederlands politicus natuurlijk. Hij is geloof ik even minister-president geweest, dacht ik. Hij overleed in 2001 en Hugo Claus, de Belgische schrijver, overleed in 2008, maar werd vandaag geboren in 1929. En Peter Grant was een Engels acteur en manager van Led Zeppelin, overleed in 1995, maar zag vandaag het levenslicht 60 jaar eerder, namelijk in 1935. Hans Mond, Nederlands radiomaker natuurlijk en DJ van Radio Veronica, zag vandaag het levenslicht in 1941, maar hij overleed op vroege leeftijd in 1995. Alan Clark is vandaag jarig, hij komt uit 1942, is natuurlijk een Engels zanger van de band The Hollies. En Willeke van Ammerooy is vandaag jarig, zij komt uit 1944. En van ABBA, Agneta Veldskog, feliciteren wij met haar verjaardag. En ze wordt vandaag 66 jaar. Wim Kerkhoff, Nederlands zanger en musicus van de Amazing Stroopwafels. Jawel, hij is vandaag jarig. Hij komt uit 1953. <clears throat> Excuus, dan gaan we eens even kijken wie er overleden zijn vandaag. Daar heb ik niet, nou, daar niet zo vreselijk veel van. In 1981 overleed Cornelis Verolme. 80 jaar werd hij, was natuurlijk een Nederlands ondernemer, hè, Verolme, scheepswerver, overbekend. Theo Komen kwam vandaag om het leven door een verkeersongeluk in 1984. En Hans van Zeil werd 57 jaar. Hij was een Nederlands nieuwslezer. Hij overleed in 1998. En vandaag in 2006 overleed op 65-jarige leeftijd Gene Pitney. Dan gaan we even naar de weerextremen toe. In 1911 hadden we de laagste minimumtemperatuur van min 5,1 graden en de hoogste maximumtemperatuur was in 1957. Toen werd het 19,4 graden. De zon die scheen het langst in 2002, 12,4 uur en het regende het langst in 1997, en dat was 12 uur maar liefst. En we gaan maar gelijk weer lekker door met de twee leuk. Dat zijn we tegenwoordig zo gewend. Twee mooie opnames van Pieter Clark uit 1967 en 1965. We gaan luisteren naar This Is My Song en daarna Downtown bij Radio Els.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 Maar nu blijft er zo'n klein stukje drop in tussen je tanden zitten. Keer je dat gevoel? Dat is heel vervelend. Ja. Yo, de Petule Clark en zijn eh, twee lekker 1967, 1965. This is my song en Downtown hier bij Radio Els 558. We zijn nog bij je tot de klok van 7 uur en daarna natuurlijk de non-stop weer. Hè? Ja, ja, ja. Dit is ook zo mooi hè, 1976 Elton John en Kiki D. Volgens mij een eenmalig duo, maar het is wel mooi, alle prachtig. Hier is Don't Go Breaking My Heart. voor 7 in de show en je hoorde eh, Elton John en Kiki D. Don't go breaking my heart. Nou, dat zullen we niet doen hoor. Het komt uit 1976. Je luistert naar de Show bij Radio Els 558. Vanavond en vannacht wordt het overal droog en komen er een eerst flinke opklaringen. In de nacht ontstaan er weer wolkenvelden. Het koelt af tot rond de 6 graden. Overdag, morgen is er eerst wat zon, maar al snel raakt het vanuit het westen geheel bewolkt en tegen de middag volgt er regen. Het wordt 12 graden en de zuidwestenwind neemt flink toe aan zee, zelfs vrij krachtig tot windkracht 6. Ja, <laughs> het schiet allemaal niet op, hè? Terwijl het vandaag toch eigenlijk best wel meeviel. We gaan eens even naar 1981 toe met een songfestivalliedje volgens mij. and making your mind up. making you the Ava Show. I can hear the couple fighting right next door. Their angry words sound clear through these thin walls. Around midnight, I heard them shout unfair. shout, Who is he? She mumbled low.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 We hebben nog maar een paar plaatjes te gaan. En ik wil je nog even laten eh, weten wat er allemaal op tv is vandaag. Eh, straks op Nederland 1 om half 9. Opsporing verzocht om 5 voor half 10. Opgelicht en daarna om 20 over 10 kun je kijken naar de rijdende rechter. Ik dacht dat met een stop was. Oh nee, hij is ergens anders naartoe gegaan. Dus er is waarschijnlijk een vervanger. Op RTL 4 natuurlijk goede tijd om 8 uur en om eh, half 9. Jo Frost, de Nanny on Tour. Geen idee wat dat allemaal inhoudt. Je hebt op RTL, eh, even kijken hoor, dat is zeker RTL 5. Ja, heb je om half 9 bizarre slapers. En om half 10 kerels met een kleintje. Ja, <laughs> wat verzinnen ze allemaal niet hè. Maar de hoofdmoot is natuurlijk op SBS 6, want daar hebben we UFE, eh, nee, de UEFA Champions League's wedstrijd FC Barcelona Club Atletico de Madrid. En dan krijg je ook nog een nabeschouwing. Ja. Op RTL 7 hebben we dan nog Stop Politie. En om half negen de film The Principal. En dan houden we het hier even wel een beetje voor gezien. We gaan naar Simply Red 2. is een mooi plaatje hoor. Fairground uit 1995. Driving Simply Red met Fairground uit 1995. Een heel jong plaatje voor ons doen. Is er weer een einde gekomen bijna aan de show. Zometeen gaan we lekker buiten voetballen met Tom Plas. Dat is weer een heel ritueel, want het is tenslotte bijna zomer en dan is het lekker lang licht. Het zonnetje schijnt hier nog lekker volop, dus ik zou zeggen, maak er wat van vanavond. Als je de kans hebt, ga nog even lekker naar buiten en geniet van deze prachtige voorjaarsavond. Wij zijn er morgen weer wat de Aqua Show betreft. Morgen om 6 uur is het weer prijs, zoals dat heet. Bedankt voor het luisteren. Bye bye, zwaai zwaai. Radio 558 met het nieuws. Dit is het nieuws. Mijn naam is Frank van der Klucht. Een goedenavond. Terug.